voor spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van Sydney rouwen om de slachtoffers van de gijzeling gisteren in een café. Meer dan 16 uur werden bezoekers en werknemers vastgehouden door een gewapende man tot de politie de aanval opende. Twee gijzelaars en de dader kwamen om. Het plein voor het café is veranderd in een bloemenzee en veel mensen tekenen de condoleance registers die er liggen. Ook premier Abbott heeft er bloemen neergelegd. De rechtbank in Amsterdam bepaalt vandaag of Willem Holleder langer vast moet blijven zitten. Er wordt ervan verdacht dat hij de opdrachtgever is van twee liquidaties... en ook zou Holleder lid zijn geweest van een criminele organisatie. Het OM baseert zich op de verklaringen van twee kroongetuigen... maar komt mogelijk ook nog met aanvullend bewijs. Vanaf 2019 krijgt Nederland elk jaar acht Joint Strike Fighters, de opvolger van de F-16. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Uiteindelijk krijgt Nederland 37 van die gevechtsvliegtuigen. Eerst op de vliegbasis Leeuwarden en later ook in Volkel. Daarvan zijn er maar vier inzetbaar voor internationale missies. De rest is nodig om het eigen luchtruim te bewaken en om te trainen. De Russische centrale bank heeft besloten tot een ongekende renteverhoging. Het belangrijkste tarief stijgt van 10,5 naar 17 procent. De bank probeert daarmee een einde te maken aan de koersval van de roebel... die gisteren in één dag 10 procent minder waard werd. Bijna niemand heeft nog vertrouwen in de Russische economie... onder meer door de daling van de olieprijs en de westerse sancties tegen Rusland. Het woord van het jaar is Dagobert Duktax, volgens een verkiezing die Van Dalen heeft gehouden. De Dagobert DukTax is een belasting op het vermogen van superrijken. Het woord kreeg net wat meer stemmen dan moestuinsocialisme en stemfee. Aan het eind van de maand maakt ook het genootschap Onze Taal een woord van het jaar bekend. In de top 10 van Onze Taal staan onder meer IBAN, Juichpak en stroopwafelpiet.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 it's the most wonderful time. Oh, the most wonderful.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 De allergrootste kerstdienst. hoor je op ZFM. ZFM. just might.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 伤悲。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 going through. They're driving fast cars, but ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.